ontucht veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Hij heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan ontucht met tientallen meisjes en aan drie gevallen van aanranding. Hij is vrijgesproken van verkrachting en het seksueel binnendringen van meisjes. De Openbaar Ministerie had tien jaar cel en TBS geëist. Volgens de rechters is Benno L. licht verminderd toerekeningsvatbaar. El misbruikte jarenlang kinderen in zijn zwemschool. Veel gevallen ging het om gehandicapte meisjes. Benno L. maakte foto's en video's van het misbruik. Het OM gaat in beroep omdat er geen TBS is opgelegd. In Heerhugowaard woedt een grote brand bij een recreatiebedrijf. Brandweerkorpsen uit de hele regio proberen het vuur te bedwingen. De rook is in een wijde omgeving te zien. De brand is begonnen in een loods en daarna overgeslagen naar het hofgebouw. Dat moet waarschijnlijk als verloren worden beschouwd. Alle personeelsleden en bezoekers konden op tijd naar buiten. Het bedrijf Pau ligt op een industrieterrein in Heerhugowaard Er worden caravans en kampeerartikelen verkocht. RTV Noord-Holland en AT5 praten niet langer over een fusie. De regionale omroep en Amsterdamse stadszender hebben die gesprekken hierover gestaakt... omdat de gemeente Amsterdam zich niet kan vinden in de fusieplannen. De steun van de gemeente is nodig omdat Amsterdam aandeelhouder en financier is van AT5. RTV Noord-Holland en AT5 wilden vanaf volgend jaar samengaan in een nieuwe omroeporganisatie. Christian Wolf is beëdigd als president van Duitsland. Hij legde de eed af in een gezamenlijke zitting van de Bondsdag en de Bondsraad. Met 51 jaar is Wolf de jongste president ooit van Duitsland. Hij volgt Horst Keuler op, die was opgestapt... na omstreden uitspraken over de Duitse missie in Afghanistan. Na zijn beëdiging in het parlement kondigde Wolf aan... zich vooral te gaan inzetten voor integratie en gelijke opleidingskansen. Hij was eerder premier van de deelstaat Neder-Saxe. Daar zorgt hij onder meer voor politie op straat. Het weer volop zon en broeierig warm. Vanavond kan er vooral in het westen een regen- of onweersbui vallen. Morgen overal regen en onweersbuien. Het wordt 22 graden in het westen en een graad of 30 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown op weg naar de nummer 1 van Europa. Dat doen we al 20 jaar lang hier op ZFM Zandvoort de 40 beste platen van geheel Europa. In deze 20e jaargang is dit alweer aflevering 26, vandaag 2 juli 2010. Deze week 17 stijgers, 2 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuw binnenkomers. Ruimte in de lijst werd gemaakt door eh, Adam Lambert, What Do You Want for Me? Gabriella Chilmi on a Mission en eh, Cascara met Dangerous. Alle drie hielden ze in totaal 15 weken vol in deze lijst. Ina met Amazing ging met 8 plaatsen het snelst van allemaal omhoog. En Rio met One Heart daalde het snelst, 10 plaatsen in totaal. B.O.B. Nothing On You met 17 weken alweer het langst genoteerd van allemaal. Nou, ik heb even in geschiedenisboeken van 2 juli komen we uit op 1949. Piet Velman presenteert de eerste hitparade op de Nederlandse radio. 1993, Job Cohen wordt staatssecretaris van Onderwijs in kabinet Lubbers 3. 1994, de Colombiaanse voetballer Andres Escobar wordt in Medellin doodgeschoten omdat hij tijdens het wereldkampioenschap voetbal in eigen goal had geschoten. En Colombia was daardoor uitgeschakeld. Gaan we terug naar het heden 2010.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 Een vroege doelpunt dus eh, voor de Brazilianen. Wij gaan verder met de muziek van Europa. Die is in handen van eh, Kelly Rowland in dit geval. Vijf weken staat ze met Commander in de lijst van 20 naar die 15e plek toe.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 You don't really wanna stay, but you don't really wanna go. Cause you're hot and you're cold, yes, then you will know you're in and you're out, you're up and you're down. We used to be just like twins, so in the same energy. Now's a dead battery. Used to love about my thing. Now you're plain boring. I should know that you're not gonna change. you you're hot, then you're cold. you yes, then you're no. night It's black and it's white We fight, we wake up We kiss, we make up You don't really wanna stay But you don't really wanna go There's you're heart, then you're cold You're yes, then you're Gonna roller coaster, can't get off this ride. You change your mind like a girl changes clothes. you you're you're yes, then you will know you're in and you're out, you're up and you're down. wrong when it's a right, it's black and it's white. We fight, we wake up, we kiss, we make up. But you don't really wanna stay, but you don't really wanna go. It's a hot, then you're cold, you're yes then you're no, you're in and you're out, you're up and you're down. Op nummer 13 deze week, de baseballs hot en gehaald. Vier weken staan ze nu in de lijst van Europa. Vorige week nog op 19, deze week dus naar 13 toe. Daarvoor op 14 drie plaatsen winst in de vierde week voor Sean Half of My Heart is die. En de plaats van Kelly Rowland Commando hoorden we ook nog. Van 20 eh, gaat zij omhoog naar 15. En de baseballs, dat brengt mij weer bij eh, Cheryl Kroll. Want die eh, komt namelijk naar Nederland toe voor een concert. Op woensdag 20 oktober staat de Amerikaanse zangeres in de Amsterdamse Heineken Music Hall. Dat heeft concertorganisatie Mojo bekendgemaakt. Het concert dat staat in het teken van Crow's nieuwe cd Dow 100 Miles from Memphis. En met haar eh, tiende album brengt de zangeres een eerbetoon aan haar muzikale jeugdhelden uit de jaren 60 en 70. Waaronder uh, Aretha Franklin en Curtis Manfield. 100 Miles from Memphis ligt vanaf 16 juli alweer in de winkels. Terug naar de hits van vandaag. We gaan naar de nummer 12 van deze week. Die is handen van Kate Perry en heet California Girls. take a journey. I know a place where the grass is really green. I love the most. I mean the ones I mean like she weken staat ze ondertussen alweer in de lijst. Kate Perry, California Girls. Op nummer 20 deze week vier plaatsen verliezen in de 13e week voor de One Republic, All the Right Moves. Kane en Kneen, Stap voor een Minute staan 12 weken in de lijst, zakken van 10 naar 19. Mika KKS gaat van 22 naar 18 in zijn achtste week. En Kelly staat een week langer in de lijst en gaat ook een plekje hoger van 23 naar 17. Dance Nation, Great Divide, 5 weken in de lijst van 21 naar 16. Kelly Rowland, Commander, 5 weken in de lijst ook van 20 naar 15. Joe Mayer, Half of My Heart, staat nu 4 weken in de lijst, gaat van 17 naar 14. En van 19 naar 13 in de vierde week de baseballs Hot and Cold. Kay Perry, California Girls, hoorde je voorbij komen. 7 weken in de lijst van 14, dus naar die 12e plek. En vier plaatsen verlies voor Christina Aguilera, Not Myself Tonight. Staat 11 weken in de lijst, zak van 7 naar 11. En nummer 10, de dame die vijf plaatsen winst pakt, is eh, Aura Diano. I Will Love You Monday. I Will Love You Monday, Auro Diana. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go. ZFM, Westkust, weerbericht. En die moeten we dan hebben, het Westkust weerbericht. Op deze vrijdag vrij zonnig weer de hele dag al. De temperatuur die stijgt eh, snel naar tropische waarden van rond de 30 graden. Overwegend matig windje uit het zuiden en in de loop van de middag draait deze naar het eh, westen. Temperatuur zal dan wel iets gaan dalen naar aangenamere waarden. Kans op lokale donderbui die is klein, maar niet geheel uitgesloten. Vanavond en de komende nacht is het weer wisselend bewolkt en blijft overwegend droog. Temperatuur daalt naar een graad of 17. Morgen schijnt weer geregeld de zon. Er zijn dan ook wolkenvelden. Met name in de middag komt het tot een enkele bui. En kan het ook nog zelfs tot eh, onweer gaan komen. Wind wijkt uit noordwesten en zwakt op maten van kracht. Temperatuur stijgt morgen naar 14 graden op het strand en 27 graden in de rest van onze regio. Zaterdagavond, zondagnacht is weer wisselend bewolkt, maar droog. Lokaal ontstaat mist en koelt af naar een graadje of 14. Zondag weer veel zonneschijn en blijft weer de hele dag droog. En de wind waait dan uit zuidwesten over land meest matig, aan zee zelfs krachtig. De temperatuur stijgt zondag weer naar een maximale 24 graden.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 Dat in zijn twaalfde week Stromae, Alora Dans. En daarvoor is dus de plaats van Sheryl en Will I Am The Three Word. Zometeen gaan we even kijken hoe deze plaat het trouwens eh, gedaan heeft in de Nederlandse top 40 deze week. Eerst heb ik voor jou nog de nummer 6 klaarstaan in handen van Timbaland en Justin Timberlake, Carry Out. I'll take you home, baby, let you keep me company. You give me some of you, I give you some of me. You look good, baby, must taste heavenly. I'm pretty sure that you got your own recipe. So pick it up, pick it up, yeah, I like you. I just can't get enough, I gotta drive through. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Let me get my ticket, baby, let me get in line. I can tell the way you like it, baby, super size. Hold on, you got yours, let me get mine. I ain't leaving till they turn over the I check it. Take my order, cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you? Turn me out, turn me on baby, don't you know Take my order, cause your body like a And let me walk into your body till it's Turn me on, my baby, don't you know me? Turn me on, my baby, don't you know cut me Number one, I take two number threes. That's a whole lot of you and a side of me. Now is it full of myself to want you full of me? And if it's room for dessert, then I want a piece. Baby, get my order right, no errors. I'ma touch you in all the right areas. I can feed you, you can feed me. Girl, deliver that to me, come see me. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Do you like it well done? Cause I do it well. Cause I'm well seasoned if you couldn't tell. Now let me walk into your body till you hear me out. Or turn me on, my baby, don't you cut me out. Say, take my order cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my on it, cause your body like a carry out, And let me walk into your body till it's out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut don't you cut me out. push your body like a carry-out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you? Cut me out. Turn me on, my baby, don't you? Cut me out. Take my order, cause your body like a carry-out. And let me walk into your body till it's lights out. Turn me on, my baby, don't you? Cut me out. Turn me on, my baby, don't you? Cut me out. Take my order, cause your body like a carry-out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you? Cut me out baby, Take my order, cause your body like a And let me walk into your body till it's Turn me on, my baby, don't you me out. Turn me on, my baby, don't you me out.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 Van 9 gaat ze omhoog naar die vierde plek. We gaan even kijken naar de enige echte Nederlandse top 40. De enige echte top 40. Daar in totaal vijf nieuwe binnenkomen. Jan Smit terug in de tijd op 39. Billionaires van eh, Travis en Bruno Mars op 37. Eh, Brommond van Tim Berg op 33. Holman van Direct op 29. En Rock to Uranus van de Venga Boys op 24. Top 10 van Nederlands top 40 op 10. Hey Soul Sister van Train. Heartbreak Warfare John Mayer zak van 7 naar 9. Schouder aan schouder Guus Meeuwis Marco Borsato zakken van 6 naar 8. Clap Your Hands van Sia gaan omhoog van 8 naar 7. Waka Waka This Time for Africa gaat van 9 naar 6. Alejandro van Lady Gaga die eh, wisselt van stuivertje met de Waving Flag van Kane van 5 naar 4 en van 4 naar 5. De California Girls Kate Perry blijven staan op 3. En ook bovenin is een wisselplaats gevonden, man. Alora Dans is van die hoogste tree af en zakt naar de tweede plek. En vorige week nog op 2 en nu op 1 We Know Speak Americano.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 Kane met zijn waving flag staat nu 6 weken in de lijst en gaat van 38 naar 3 toe. En we hadden deze week twee zittenblijvers. Eentje hadden we op nummer 5, Bob Sinclair en Sahara I Wanna. En die andere die hebben we boven in de lijst van Europa.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 De plaats van dit WK is natuurlijk van Shakira Waka Waka. In Europa doet ze het ook erg goed. Nog steeds dus bovenaan. Deze week drie helemaal nieuw binnen. Eminem en Rihanna Love The Way You Lie. En de Sister Sisters Fire with Fire kwam ook nieuw. En ook Train was nieuw binnen in de lijst van Europa. En die deed dat natuurlijk met If It's Love. Hopelijk hebben we zo meteen een eh, reden om nog meer te gaan juichen. Ik zeg in ieder geval een fijn weekend.